Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zaltbommel in Gelderland is vannacht een overleden persoon gevonden in een huis. De politie zegt dat ze rond kwart over één vannacht het lichaam vonden... en dat ze de persoon niet meer konden redden. Eén iemand is aangehouden. Wat er precies is gebeurd in de woning is nog onduidelijk. De politie kon ook nog niks zeggen over de relatie tussen de arrestant en de dode persoon. In Nunspeet is met verslagenheid gereageerd op het ongeluk gisteravond bij een lichtjesparade. Een vrouw van 56 reed in op een menigte. Veel mensen stonden op dat moment te wachten tot er een optocht langs zou komen. Onder hen waren ook veel ouders en kinderen. De burgemeester van Nunspeet zegt dat veel mensen die het hebben gezien erg aangedaan zijn. Bij het ongeluk raakten negen mensen gewond. Drie van hen zijn zwaar gewond. De bestuurder van de auto was mogelijk onwel geworden toen ze op de mensen inreed, zegt de burgemeester. De vrouw raakte licht gewond en is aangehouden. Aardappels blijven maar goedkoper worden. Sinds begin dit jaar is de prijs aan het dalen, maar de laatste maanden gaat het richting het nulpunt. Dat staat in een rapport van ABN AMRO. Boeren hadden voor dit jaar extra veel aardappels geteeld... omdat de vraag vorig jaar groot was. Dit jaar willen minder mensen ze kopen en daardoor hebben sommige aardappeltelers er veel over. De meeste telers hebben voor het telen al prijsafspraken met veel van hun afnemers gemaakt... waardoor ze niet veel inkomsten mislopen. Serious Request heeft tot nu toe meer dan 10 miljoen euro opgeleverd. Met de actie van radiozender NPO 3FM wordt dit jaar geld opgehaald voor Spieren voor Spieren. De actie duurt nog twee dagen. Het lijkt erop dat het record van 2012 wordt verbroken. Toen werd er ruim 12 miljoen euro ingezameld.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 Is it cool enough to fake? Cause all that I've been breathing is about you. Is it wise enough to flow from the head until my toes. But somehow I don't really know all that I've been doing is without is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And often all my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends And all in all my mind's made up That is why it never stops Alone Again Alone Again beleeft het.